Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Moet je zo naar college of naar je werk? Dan is het misschien slim om je baas te bellen of je thuis kunt werken. Op de weg kan het behoorlijk glad zijn. In Utrecht, Brabant en Gelderland geldt code oranje vanwege de sneeuw. En in Limburg is het straks ook oppassen geblazen. Deze Rotterdammer kroop vannacht in elk geval al achter het stuur van de strooiwagen. De voertuigen staan klaar, maar wat zien we daar ja, ja, Rotterdam kleurt weer wit. <laughs> We gaan die sneeuwvlokken weer pakken. Bam, op die schuiven. Vooral in het oosten en zuidoosten gaat het flink sneeuwen. Er kan wel een laag van 8 centimeter naar beneden komen. Het is de dag 2 van stakingen in bussen en treinen van regionale vervoerders. Check dus of je bus van bijvoorbeeld Arriva of QBus wel rijdt voordat je op pad gaat. Naast deze beroepsgroep staken vandaag ook allerlei andere mensen... tenminste als ze lid zijn van vakbond FNV. Personeel van de Bijenkorf, slijterijen, de post en drogisterijen als de etels komen vandaag niet op hun werk omdat ze een hoger salaris willen. Honderden miljoen mensen reizen deze dagen door China. Ze willen naar familie om Chinees nieuwjaar te vieren. Correspondent Sjoerd en Daas pakte de trein in Peking. Men sprak met reizigers die op pad gaan. Ehm, het is de eerste keer weer in drie jaar. De eerste keer sinds de pandemie dat we weer naar huis gaan. Ja, hier een jonge moeder met een baby en een peuter ook. onderweg naar haar ouders. Ik ben al jarenlang niet meer thuis geweest, zegt ze. Ik moet nu nog 26 uur. Ja, een hoop mensen hebben er zo'n lange trip wel voor over. 2 miljard mensen gaan op reis. Over twee dagen is de aftrap van het Chinees nieuwjaar. En in Friesland is deze week een jongen van 15 van de weg geplukt. Hij had de bus naar school gemist en dacht toen ik pak gewoon de auto van mijn ouders. Agenten kregen hem in de smiezen toen hij door rood reed. De jongen kreeg twee boetes en de politie voerde ook nog een pittig gesprek met zijn ouders... die nog niet wisten dat hun auto weg was. En dan nog het weer. Het is glad en koud. Komt straks rond de kust vooral regen aan, maar landinwaarts valt natte sneeuw. Op sommige plekken kan die blijven liggen. Het wordt vandaag tussen de 1 en 5 graden.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 There's a hundred ways to break your heart, but I'll never know if we don't start. There's a hundred signs to let you go just one enough to hold me close. Cause life is full of wasted moments that fell right.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 Wie de weg op gaat moet vanochtend rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing. De komende uren geldt in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant code oranje. Vanaf 10 uur is de waarschuwing van het KNMI ook van kracht in Limburg. Tientallen landen praten vandaag in het Duitse Ramstein over nieuwe militaire steun aan Oekraïne. Vooral het leveren van tanks staat hoog op de agenda. In Vietnam is het lichaam geborgen van de tienjarige jongen die op Oudjaarsdag op een bouwplaats in een diepe, smalle schacht viel. Hij werd na vier dagen doodverklaard, maar het lukte reddingswerkers wekenlang niet om bij zijn lichaam te komen. Het weer. Langs de kust vooral regen. In het binnenland valt sneeuw, plaatselijk tot 5 centimeter. Het wordt 1 tot 5 graden.